Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het aantal Chinezen bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld... is gestegen naar 571. Dat melden Chinese staatsmedia. 17 patiënten zijn aan het virus overleden. Vannacht sluit in de miljoenenstad Wuhan... de luchthaven en treinstations voor uitgaande reizigers... om verdere verspreiding te voorkomen. Ook het lokale openbaar vervoer gaat plat. Na de uitbraak in Wuhan zijn er besmettingen vastgesteld in andere delen van China en omringende Aziatische landen. Ook in de VS is een patiënt met het virus aangetroffen. Nederland dreigt zijn hoge welvaartsniveau te verliezen... doordat de arbeidsmarkt te veel drijft op flexwerkers. Dat zegt een commissie die onderzoek deed, een opdracht van het kabinet. Flexwerkers durven weinig te investeren in hun opleiding en toekomst... En doordat die arbeidskrachten snel weer vertrekken... investeren werkgevers niet genoeg in de scholing van hun personeel. Nederland kan zonder die kennis internationaal niet meekomen. Volgens de commissie moeten werkgevers worden gestimuleerd... om meer mensen in vaste dienst te nemen. 121 miljonairs en miljardairs roepen in een open brief de superrijken op... om meer belasting te betalen en belastingontduiking te voorkomen... Ze vinden dat de ongelijkheid groeit... met als gevolg meer spanningen binnen landen. De miljonairs schrijven dat de klimaatcrisis daardoor minder goed kan worden aangepakt. En dat is een ramp voor iedereen. Ook enkele Nederlanders, onder wie oud-Unilever-topman Paul Polman... hebben de brief ondertekend. De oproep valt samen met de bijeenkomst van wereldleiders, topondernemers en denkers in Davos. En de voorstelling Lazarus met het werk van David Bowie... heeft vier Musical Awards gewonnen. Regisseur Ivo van Hoven voor beste regie, beste grote productie... beste vormgeving en beste mannelijke hoofdrol, Pieter Embrechts. De publieksprijs ging naar Anastasia... en Soldaat van Oranje kreeg een speciale unieke prestatieprijs. Dan het weer. Het is bewolkt met kans op nevel en mist.